Maar de afgelopen weken liet hij alles doorschemeren dat het misschien nog wel later zou worden. De kans dat zich nog iemand meldt om de VVD te gaan leiden is klein. Rutte is populair door de wijze waarop hij de coronacrisis behandelt. Bij het CDA begint de lijsttrekkersverkiezing weer van vooraf aan. De partij erkent tegenover de NOS dat het stemmen op internet kan worden gemanipuleerd. Bij de CDA-verkiezingen kan worden gestemd op Hugo de Jonge, Mona Keizer of Pieter Omtzigt. In de Verenigde Staten is opnieuw een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren kwamen er volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore ruim 60.000 besmettingen bij. De dagen ervoor waren het er steeds tussen de 50 en 60.000. Vooral na versoepeling van maatregelen in staten als Florida, Texas en Arizona neemt het aantal besmettingen snel toe. TV-zenders NPO 1, 2 en 3 mogen in de toekomst toch reclameblokken blijven uitzenden voor 8 uur s avonds. Wel verdwijnt in januari alle reclame op websites en andere online platforms van de publieke omroep. Ook stopt de reclame rond kinderprogramma's. Minister Slop heeft erover afspraken gemaakt met de publieke omroep. Een jaar geleden stelde Slop voor om alle tv-reclame voor 8 uur s avonds te schrappen. Hij is nu toch bereid om de hele dag reclame toe te staan... omdat ook de omroepen hard worden getroffen door de coronacrisis. De hoeveelheid tv-reclame wordt de komende jaren wel verminderd. Het weer vanavond even droog, vannacht opnieuw regen. Minimumtemperatuur ongeveer 12 graden. Morgen regenachtig in een graad of 17. In het zuiden misschien wat zon. En daar kan het dan nog 23 graden worden.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 I should crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the slowly turn from black and white. Rising hope, Unsere Zweifel sind verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe. Schlägs gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga.